9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Dresden lopen naar schatting 15.000 mensen mee... in een demonstratie van anti-islambeweging Pegida. De organisatie riep op een Duitse vlag met een zwarte band te dragen... om onder andere de vermoorde cartoonisten van Charlie Hebdo te herdenken. Weinig betogers dragen zo'n band. De Duitse minister van Justitie noemt de steunbetuiging van Pegida hypocriet... omdat de beweging journalisten vorige week nog bestempelde als leugenaars. In het UMC Utrecht is vandaag iemand opgenomen met verschijnselen van ebola, zegt het RIVM. De patiënt heeft een gebied bezocht waar ebola heerst en werd ziek bij terugkomst in Nederland. Er is niets bekend gemaakt over de identiteit van de patiënt. Op Twitter en YouTube zijn korte tijd de accounts van een Amerikaans legeronderdeel gehackt. Er verschenen propagandafilmpjes van moslimstrijders en persoonlijke gegevens van militairen op accounts van het Central Command. Een groep die zichzelf het cyberkalifaat noemt zegt erachter te zitten. Volgens het Pentagon zijn er geen geheime documenten geplaatst. Hackersgroep Anonymous is begonnen met het aanvallen van jihadistische websites. Sinds dit weekend zijn sommige sites niet meer bereikbaar. De hackers doen dit als een reactie op de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. In Groningen heeft overleg over het gasbeleid weinig opgeleverd. Minister Kamp sprak met Groningse burgemeesters en provinciebestuurders. Kamp is tevreden over het overleg, maar zijn gesprekspartners zijn kritisch. Zij willen bijvoorbeeld een organisatie die schadeherstel na aardbevingen sneller regelt, maar de minister komt hen nauwelijks tegemoet, zeggen ze. Cristiano Ronaldo is opnieuw gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Het is zijn derde gouden bal. De Portugese aanvaller van Real Madrid werd verkozen boven de twee andere genomineerden, de Argentijn Lionel Messi en de Duitse keeper Manuel Neuer. Het weer in een groot deel van het land regen en wind.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 wat gaan we doen? Natuurlijk beginnen we met de hit van de maand. Eh, twee reclame eh, songs, eigenlijk popmuziek uit, die in reclames gebruikt wordt. De film Boyhood Ipcrust Files en Django 2 staan in ieder geval voor het eerste uur op de rol. Dus we gaan gewoon beginnen. En we beginnen met de hit van de maand. En dat is deze maand dat mooie filmpje van de BBC. God Only Knows. hele mooie BBC-productie. For the Love of Music. Eh, je kan hem zo vinden op YouTube. En een scala aan eh, artiesten die mee een eh, bijdrage aan dit fenomenale nummer van Brian Wilson hebben geleverd. En het filmpje is zeker het bekijken waard. YouTube, God Only Knows of For the Love of Music. En dan kom je er zeker bij terecht. Ja, we hebben eigenlijk de gewoonte om dit programma ook altijd twee popdeuntjes te doen... die in reclames gebruikt worden. En dat zal je niet ontgaan zijn, maar er is een grappig filmpje van... Eh, eh, de Jumbo. En dat gaat over super, super deals. En daarin biedt een mevrouw aan om goed voor haar man te zorgen. En het liedje wat eronder zit is Concerto pour une voix. Het wordt gezongen door Danielle Licari. En het is eigenlijk een heel bekend nummer. Eh, de LP waarop dat stond, daar heeft ze er 15 miljoen van verkocht. Deze dame is al behoorlijk op leeftijd, 1943 geboren. Maar als ik het nummer start, herken je het meteen. superdeals. Eh, de man die gaat boodschappen doen en dan door zijn vrouw verwend gaat worden. Mooie muziek, gezongen door Danielle Licari. Uh, als je denkt, die stem komt bekend voor. Nou, dat kan kloppen, want in 1964... Le Parapluie de Cherbourg heeft ze de, eh, ja, het, het, zangwerk voor Catherine Deneuve... voor haar rekening genomen. Het is haar stem die eigenlijk in de film hoort.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 Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws Oh, I want you, I want you, I want you On a chair with a dead magazine In the cave at the tip of the lily In some hallway where love's never on our bed where the moon has been sweating in a cry filled with footsteps and sand.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 the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin. sing to the pools that you lift on your wrist. Oh, my love, oh, my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. ook de Nederlandse Spoorwegen... dat ze dit prachtige stuk muziek weer onder hun reclamefilmpje gezet hebben. En ik was het eigenlijk uit het oog verloren, deze muziek. Maar eh, als ik, toen ik hoorde ik het weer, dacht ik, nou schitterend toch. Take This Balls, een mooi nummer van eh, Leonard Cohen. En eh, ja, je kan je voorstellen om daar in Wenen, in balzalen... een heerlijk dansje uit te voeren. Ja, Take This Waltz is ook een film naar genoemd. Op basis van deze song. Een Canadese film uit 20, 2011. Maar daar ga ik nu geen muziek van draaien vond dit zo'n mooi nummer. Ik heb het helemaal gedraaid. Bijna zes minuten, dus eh, schitterend. Dan kom ik toch bij de film. En als je de, eh, ja, de hitlijstjes van films een beetje gevolgd hebt van 2014... dan is bijna in al die lijstjes Boyhood, de film die eh, gewonnen heeft... heeft ook vandaag weer een Golden Globe Award gekregen. Dus Boyhood, een bekende film. er is niet echt specifieke muziek voor deze film gemaakt... maar het is gebruik gemaakt van eigentijdse muziek... De film Boyhood vertelt het verhaal van twee gescheiden mensen... Patricia Arquette en Ethan Hawks, eh, die hun kind opvoeden. Centraal staat het leven van de zesjarige Mason... en de emotionele reis die hij aflegt van zijn kindertijd tot aan de volwassenheid. Een eh, in vele malen bekroonde film. De muziek is, uh, ja, dat zijn allemaal bekende hits. En de, de, eerste die we starten, dat is uh, of Gautier. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Somebody that I used to know. Iedereen kent hem. komt hij Mooi nummer. speelde Band on the Run. En hij werd natuurlijk eh, eh, bijgestaan door Wings. En dit nummer werd gebruikt in de mooie film Boyhood. We doen er nog één uit Boyhood. En eh, ja, dat omvat natuurlijk een groot tijdvak. En deze muziek is wat recenter. The Black Keys, She Is Long Gone. waren natuurlijk de Black Keys. Eh, ja, dat is nou het geinige van filmmuziek. Je kan verschillende soorten muziek draaien. We begonnen eigenlijk met iets klassiek getint. Een concerto pour une voix. En eh, eh, ja, dit is natuurlijk pure popmuziek. En de, de hele soundtrack van Boyhood is eigenlijk allemaal popmuziek. Dus leuk. En na de popmuziek komen we eigenlijk een beetje bij de jazzmuziek. Er is een cultfilm de Ipcrest File, muziek gecomponeerd door John Barry. En ik vind het een fantastische soundtrack. Een film uit 1965. En eigenlijk zat er maar één nummer op. Dat is eh, het, het, hoofdthema, zal ik maar zeggen. En dat wordt iedere keer anders uitgevoerd. Iedere uitvoering is schitterend. Ik laat er een, stuk of drie van horen, want het is meer dan de moeite waard. Het verhaal... De voormalige dief Harry Palmer, Palmer is nu onvrijwillig spion geworden. Hij krijgt de opdracht de vermiste Dr. Radcliffe op te sporen... die evenals twee collega's voor hem verdwenen zijn. De dokter heeft het dossier dat extreem gevaarlijk kan zijn voor de westerse wereld. Het blijkt dat de vijand de dokter wil hersenspoelen... terwijl Harry's baas in het geheim met hem onderhandelt. De Ipcres File. En we luisteren eens naar de, eh, ja, de hoofdmelodie. specifiek instrument. Dat heet een cymbalon. Dat geeft een aparte sound eraan. Eh, het, het hoofdthema van de film. En hier is een uitwerking ervan. Het titel, getiteld Alone in the Three Quarter Time. this won't take too long. I have an appointment for dinner. All right. There's a dead American agent in my flat. You killed him? Someone is trying to frame me. Now, who would want to do a thing like that? Ja, je hoort natuurlijk de fantastische stem van eh, Michael Caine... die de hoofdrol speelt in deze uh, schitterende film. Eh, ik draai er nog één en dat nummer heet Just Along Alone. Ja, deze soundtrack is echt een must voor iedere liefhebber van eh, jazzmuziek, maar ook van soundtracks. Want het is toch, een, eh, toch knap om één nummer een eh, cd mee vol te maken. De Ipcrest File. Mooie muziek. Dan is het nu de hoogste tijd natuurlijk voor wat western muziek. En ik heb een mooie film gevonden. Django 2. Django Strikes Again. Il Grande Ritorno. soundtrack Django 2. Django Strikes Again, eh, componist eh, Gianfranco Plenicio. Eh, mooie muziek. Het verhaal, de revolverheld Django heeft, leeft teruggetrokken als een monnik... als hij op een dag erachter komt dat hij nog een dochter Marisol heeft. En hij gaat op zoek naar haar, Marisol in Mexico. Nou, daar maakt hij natuurlijk van alles mee. Arme bevolking die geplunderd worden, die uitgebuit worden. En Django komt natuurlijk op voor de zwakkeren. De oorspronkelijke Django-film dacht ik uit 60 jaar. De muziek is van Louis Bakeloff. En deze is uit 1970, dus wat later. Uh, Mercy. 2, gecomponeerd door Gianfranco Plesinio. En dan krijg natuurlijk de grote meester hemzelf nog. Komt-ie. Ennio Morricone, bekend. For a few dollars more. Go. voor uh, eh, For a Few Dollars More, Ennio Morricone. Hele bekende muziek, maar al blijft mooi natuurlijk. Wat zet ik daar nou tegenover? Ja, ik dacht aan Postman Pat. Misschien is het nu ontgaan, maar in 2014 is er ook een film uitgekomen over Postman Pat. Het, eh, de favoriete postbode van iedereen. Dus een animatiefilm en eh, ja, ik laat de openingsmuziek horen. Gecomponeerd door Rupert Gregson Williams. De klanken van deze kinderfilm Postman Pet. Maar een prachtige opening. En ik zal er volgende keer nog iets meer van laten horen. Want het is zeker de moeite waard. Postman Pet. Een andere prachtige film is eh, Waltz with Basir. Een Israëlische film. Mooie muziek. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. En we gaan er zo direct uit. Maar we komen natuurlijk terug met fantastische films. Ik kijk even op mijn lijstje. Tinkerbell. Moonraker. Snowfalling on Cedars. Nebraska. The Life of Pi. The Lost Child. Nou, kortom, eh, Ricky. Eh, weer veel te veel om op te noemen.